moet een van de belangrijke onderdelen zijn... waarover op de klimaattop in Polen wordt gesproken. De meeste onderhandelaars willen een passage opnemen... waarin staat dat de conferentie het rapport verwelkomt... maar dat gaat de VS, Rusland, Saudi-Arabië en Kuwait te ver omdat er geen overeenstemming bereikt kan worden... wordt er nu waarschijnlijk helemaal niets over het rapport... in de tekst van de conferentie opgenomen. China eist dat Canada Huawei-topvrouw Meng vrijlaat. De leidinggevende van het elektronica-bedrijf werd een week geleden... op verzoek van de VS opgepakt en wacht op uitlevering in Vancouver. De Canadese ambassadeur in China is op het matje geroepen. Hij kreeg te horen dat China de arrestatie onredelijk, gewetenloos en laag vindt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde voor zware gevolgen als Canada niet meewerkt, zonder dat verder toe te lichten. Een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, Ludmila Alexieva, is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de laatste dissidenten uit het Sovjet-tijdperk. In de communistische tijd streed ze samen met onder andere de latere Nobelprijswinnaar Andrei Sakharov voor de vrijlating van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. In 1977 werd ze verbannen en emigreerde ze naar de VS. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie keerde ze terug naar Rusland. In 2009 kreeg ze de Sakharovprijs. Iran heeft afgelopen jaar het aantal rakettesten verdubbeld... meldt de Duitse krant Welt am Sonntag. Ook heeft het middellange afstandsraketten getest... die het zuidoosten van Europa kunnen bereiken. De testen kunnen een overtreding zijn van het atoomakkoord... of van VN-resoluties. De krant baseert zich op rapporten van westerse inlichtingendiensten die ze heeft ingezien. De Belgische premier Michel gaat verder met zijn kabinet zonder de NVA.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 There were in my old HD. I used to hold you close to me. Ain't it funny? Ain't it funny how things change? I remember Hey. Eh, openingsfase van deze aflevering brengen we een bezoek aan Australië, waar Troy Kester-Daly een van de grote sterren is. Hij wordt beschouwd als een van de beste singer-songwriters in Down Under. Het merendeel van zijn songs schrijft hij zelf, zo ook die op het album Mileage. Funny How Things Change was de eerste song die je hoorde, waarna ik vervolg met Lonesome But Free en Freedom Ride. In laatstgenoemde song krijgt hij de steun van Paul Kelly. Veel luisterplezier. left my home in a hail of blows, and I went as far as I could go. And in my ears, Daddy's words still ring. If you walk out now, don't come back again. One day, Mama and the younger ones might forgive me for what I've done. Another year goes by, another season turns, and still this feeling inside me burns. pretend town to town. Cause these rambling shoes don't like slowing back said the man, you can't get in. You got the wrong colored skin. We don't want no trouble here, you see. All aboard the freedom ride. All aboard now, step inside. All aboard the freedom ride. Come and join the freedom ride. Fight for justice, fight for pride all aboard the freedom ride. Charlie says, now that's a shame, cause trouble is my middle name. You know, names hurt more than sticks and stones. You can try to knock us down, try to run us out of town, but look around inside. All aboard the freedom ride. Come and join the freedom ride. Fight for justice, fight for pride. All aboard the freedom ride. inside. All aboard the freedom ride. We'll always need a freedom ride. Fear and hate will never die. All aboard the freedom ride.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 Eind oktober verscheen het album Hard Times and White Lines. Een schitterend album, met als mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. I get so tired. Sorry klinkt puur, maar Kate Coleman is wel een zangeres van nu.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 Carson is de nieuwste protégé van songwriter en producer Chip Taylor. Hij is de schrijver van de Trox-hit Wild Thing. Na een leven lang rock- en popliedjes te hebben geschreven... vond Taylor zichzelf enkele jaren terug opnieuw uit als folk- en Americana-artiest... en werkte enkele jaren samen met Carrie Rodriguez, die onlangs solo ging. Taylor en Carson treden niet op als duo, maar hij schrijft de meeste Carson-nummers en Seven Shadows on My Golden Roses is één van de songs. Summertime came and the sun did shine And the girls were a little bit most of the time The rest did smile and his head did turn Oh, Nicky, Nicky, Nicky, will I never learn Seven shadows on my golden roses. Brown tears on my rings and my crosses. Hot sun blues, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Sweet Nicky did buy me silver and flowers. Take me to church and we talk for hours. But a warm breeze blew in from San Jose. Vicky they just blew him away. Seven shadows on the golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun breaks, cut my losses. Seven shadows on the golden roses. on the golden roses, warm tears on my rings and my crosses, hot sun blues, cut my losses, seven shadows on my golden roses. Oh, Betty, she came from Baltimore. Cheyenne Sue from the candy store. Ricky, Ricky, and I caught him again. In the heat of the night when the beat gets going. No, the blackboard junk don't teach this one. Old school books, mathematics won't do. Sammy, Sammy, Sammy, and my baby make two. Seven shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun rings, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Seven shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun rings, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. de original van deze week. Jessie Coulter is een singer-songwriter. Ze was getrouwd met Dwayne Eddy en later met Waylon Jennings. Ze is de moeder van Shooter Jennings. Ze is een van de eerste vertegenwoordigers van de Outlaw en de enige vrouwelijke artiest van betekenis in dit genre. Ze vernoemde zich naar haar voorvader, de treinrover Jess Coulter. Haar doorbraak kwam in 1975, toen ze met de door haar zelf geschreven I'm Not Lisa op nummer 1 in de country charts terecht kwam en op nummer 4 in de pop charts. Crossroads, nummer 1 country hit. niet meer dat ik deze songs had opgenomen. Ik herinner me dat ik de studio inging en wat aanrommelde. In een van die sessies deden we iets van 14 nummers per dag. En de volgende sessie deden we 12 nummers per dag, zegt Joe Ely. Hij meent dat ze eerder als repetities dan als echte demo's waren gedaan. Voor mij was het gewoon een wonder toen we deze vonden. We zijn er blij mee als we naar een song als Joe's Crying Scotties luisteren. see my head bow down below my knees. Come back, honey, baby, run. I can't see the sky, I only see my shoes. Lift She felt like a devil that called her name. I just sit and count clouds. I ain't proud, I cried out loud. I just sit in any crowd. Honey, I cried out loud. So when you see my head bow down below my country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Judy Blank heeft ondanks haar jeugdige leeftijd al de nodige ervaring in de muziekindustrie. En niet allemaal zo positief blijkt uit de verklaringen die ze geeft over haar deelname aan de beste singer-songwriter in 2013. Haar debuutalbum in 2014 kon niet aan de verwachtingen voldoen. En even leek het sprookje afgelopen. Maar Judy Blank vond zichzelf in Amerika. Met Morning Sun viert ze haar revanche via Lay Me Down hun eerste kennismaking. Lately I've been thinking about the troubled state Sun van Judy is een modern klinkend country popalbum. Lay Me Down, de perfecte opener die de toon zet. De zon is weer gaan schijnen voor Judy. De donkere wolken zijn verdwenen. Nu Blank zichzelf gevonden lijkt te hebben, is er ruimte haar eigen sound verder uit te bouwen. Met Mary Jane en I Got A Man blijkt dat ze goed bezig is. We beginnen met de laatstgenoemde song. me feel so fine. He likes my dresses, he loves my hair, and he tells me all the time that I'm his lady, I'm his queen, mama. He's my favorite guy. myself. Learn another trick from my better half. She knows. She knows that I try to look at things in a different light, and yet I don't ever seem to do it right. I know. I know that I drink too much and I eat too Make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings you. Education has never done the trick for me, but I've got. Honestly doet me enigszins denken aan Dobie Gray, die een grote hit scoorde met Drift Away in de jaren 70. De duidelijke gospel- en blues-invloeden in zijn muziek zijn duidelijk te horen in No More Darkness, No More Light. of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. follow settled on sense. Flags we raise in praise of ruthlessness. This pulse is innocent. is het favoriete album van de maand. De honky-tonk-formule is beproefd bij Whitey Morgan. Vasthouden aan de regels en het resultaat mag er zijn. Whitey Morgan is stilletjes een toonaangevende moderne beoefenaar van rootsmuziek geworden. Ook al komt hij uit Michigan en niet uit Nashville. Hij blaast de honky-tonk nieuw leven in. We kunnen er blij mee zijn. The of the party. the life of this house. What little life that I had left inside this heart of mine just stepped out. Know I love you. Yeah, there was no good just grabbed the keys and silence turned the engine. That was it. Hell, she was flying. Hell, she was flying. And now she's somewhere out there on the champagne glasses, carrying on like she didn't do me wrong. I'm down here on drink her memory gone. Well, it's hard to move on when you're down to the last of last night's beer. Hell, it's the bottom of the bottom around here. was Whitey Morgan met Around Here. Martha Spencer had een klassieker van stal en heeft geen hulp nodig. We hebben dat maar te respecteren. hippity hop. little and bottom at the top. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Now he calls me his little piggity wiggity. I call him a little thingamajiggy. When he asks me for a kiss, hear a little voice going something like this. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. Do you need little bitty booger, cute as a button and sweet as sugar. He's gonna buy Kom gauw thuis zingen Smith en Wesley. Al zou ik er gevolg aan willen geven, dan nog kan het niet, want ik heb nog een tweede uur te gaan. Zometeen nog een uur country. seven days of missing you. Now I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time. I can't even sleep. dusted off that old bottle. Even ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...